Fear for what? He's asking. You ask fear from what? Fear and to be. When you are, you're not afraid. Angst om jezelf te zijn. Angst you see, zijn, te doen wat je wilt. Because to me, God, love God and fear. I'm talking about fear from life, not fear from God. It do not go together. Uh, mijn visie gaat uh, God en angst niet samen. It's one thing nobody can win. Het is één strijd die niemand kan winnen. Against real love. Tegen het echte leven. But what is real love? Only if you know your place, you can really love other. I'm not talking about the love from the 60s and 70s. That's no love. Niemand kan winnen van echte liefde. I'm eh, talking. Uh, ik heb niet over de liefde van de jaren 60. From a place that you dig into your roots. Van I'm Jewish. I'm Israeli. And yet I can be in a church in Holland and have a great time. Je moet uh, durven te graven in je verleden. Om te zijn wie je bent, op je gemak te zijn waar je bent. Hier ben ik een Jood. En ik sta in een kerk in Nederland. People ask me in Israel sometimes, people that don't know me, they ask me, Daniel, don't you afraid of this Christian? Eh, mensen in Israël die me niet kennen, die vragen wel eens, Danny, ben je niet bang voor die christenen? I said, no, I'm not afraid of the Christian. En dan zegt hij, zeg, zeg, nee, ik ben niet bang voor de christenen. I love my own roots so much. Ik hou zo van mijn eigen wortels. From that place I can only love and respect them too. Vanuit die plaats kan ik alleen maar respect voor ze hebben en hun ook lief hebben. That's love. Dat is leven. It doesn't mean I will give you my other cheek or you can take my land. I will not give you my land. But you will be welcome to be my guest. And you will welcome me to be your guest. When you know your place and I know yours. That's love. When we know ourselves. Uh, ik, zal, ik zal niet alles voor, alles voor je over hebben. Maar je bent welkom om mijn gast te zijn en ik zal graag bij jou je gast zijn. Dat is liefde. Let me give just one more example. I don't want to leave you with questioning mark. Uh, laat me u nog met één voorbeeld uh, achterlaten. Ik wil niet met vraagtekens achterlaten. To be ourselves mean in my view. Uh, om jezelf te zijn in mijn mening. That if we want to dance. Dat als wij willen dansen. Then let's dance. Laten we dan gewoon. All dansen. the way. With a love for God. Met liefde voor God. Let's not even think what these thinking, what they are thinking. Let's just dance it. Laten we niet nadenken over wat degene of de ander denkt, maar laten we gewoon dansen. And if I want to be a songwriter. En als ik een uh, liedschrijver wil zijn. And everybody think I'm an idiot to do, to do so. En als iedereen denkt dat ik een idioot ben om Let's dat te do it anyway. Laten we dan toch gewoon doen. all the love. Met alle liefde. We not care what other people will think about. We gaan niet nadenken over wat andere mensen erover zeggen. Let me tell you my secret. Laat ik u mijn geheim vertellen. Enthusiasm. Sorry? Oh, in, in mijn enthousiasme. One time I was invited in Israel to speak to a student in school. Eén keer werd ik uitgenodigd in Israël om te spreken voor studenten op school. And if you promise me not to tell anyone, I will give you a big secret. En als u me belooft om daar niemand te vertellen, zal ik u geheim verklappen. I didn't even finish high school. Ik heb niet eens eh, mijn school afgemaakt. Not talking about university. Ik heb niet over de universiteit. I have one certificate in my life. Ik heb één certificaat in mijn hele leven. My birth certificate. Dus mijn geboortecertificaat. And I will have one more. En ik heb eh, nog geen. My death certificate. Mijn uh, dos uh, of leidensakte. You see? And now I'm running an organization. En kijk, ik uh, ben nu het hoofd van een organisatie. I'm inviting in many places around the world to speak. Ik word uh, over de hele wereld uitgenodigd om te spreken. Someone that don't even know how to write and read English. Uh, iemand die niet eens weet hoe hij goed moet schrijven en lezen in Engels. How terrible. <laughs> hoe verschrikkelijk. Hm. And you know what? En weet je wat? I'm so joyful. En ik ben, ik ben zo blij. Wake up in the morning to whistle and say big yes for another day. Ik eh, word wakker met, de met fluitend wakker en ik zeg ja tegen deze dag. And even if someday I wake up and things are dark to me. Zelfs als ik op een dag wakker word en de wereld lijkt duister om me I let it be. Dan laat ik het zo zijn. All the way. De hele weg. Knowing that he will always bring it back. Wetende dat hij het altijd terug zal brengen. But I be with that. Maar ik ben met dat. So the only blessing that I tell you all tonight. Eh, enige zegening die ik de hele avond zal vertellen. That the only way to serve God, in my opinion, if it's worth anything. De enige manier om God te dienen, in it's mijn mening. anything you do. In alles wat je doet. When you do Shema Israel. Wanneer je Shema Israel. When you cut your salad at home. Wanneer je salade snijdt thuis. Be with it. Enjoy it. Uh, eh, wees er blij mee. Breathe. Adem. Scream when you want to. Schreeuw wanneer je het wilt. I do it sometimes. I whistle in the morning. People can still think I'm crazy. So what? Ik doe het soms. Ik, uh, ik, fluist, uh, ik fluit soms in de ochtend. And it's not because I do in a show to anyone. No. Ik doe het niet om te showen aan mensen. I know the only one I have to answer to is God. Ik weet dat de enige waar tegenover ik verantwoording voor af te Let's go back to the school I told you about. Laat ik u uh, terug, terugnemen naar de school waar ik They invite me to speak about our project. Ze nodigde me uit om te spreken over het project. It was 70 eh, teenagers sat in that room. Uh, er waren 17 eh, tieners in die kamer. And I spoke to them for 45 minutes. En ik heb met hun voor 54 minuten met hen It was complete silent in that room. Het was compleet stil in die kamer. Everybody was listening with all the soul. Iedereen luisterde, hing aan mijn lippen. Then the principal, after the speak was over, she said, Daniel, come here for a second, please. Toen kwam uh, het hoofd uh, naar me toe en die zei, Danny, kom eens hier. One thing I don't understand. Eén ding begrijp ik niet. I've been in education for almost 50 years. Ik zit bijna al 50 jaar in het vak. I never saw so great intention the way the kids paid for you when you spoke. Ik heb nog nooit zoveel aandacht gezien van tieners voor de manier zoals jij sprak. What did you did to them? Wat heb je mensen gedaan? That they listened to you like that. Dat ze zo naar je luisterden. I said to her one thing only uh, door één ding, slechts één ding te hebben. I enjoyed when I did it. Ik had er plezier in om te doen. I didn't even care what they think about it. Ik, het maakte me niet eens uit wat ze ervan dachten. I didn't care if they clapped me or not. Het maakte mij niet uit of ik applaus kreeg of niet. I believed in what I said. Ik geloofde I wat danced ik it. I loved it. Every second of it. Ik hield ervan. Elke seconde ervan. That was the secret. Dat is het geheim. And those young souls that sat in that room die jonge zielen die daar in de kamer zaten. Things were still open here to get this music. Zij waren nog niet verhad genoeg, eh, of ze waren nog niet gesloten genoeg, dus ze konden het ontvangen wat ik hun zei. I hope you understand the message tonight. Ik hoop dat u het bericht vanavond begrijpt. Now let me go quite quickly to the other project, a, eh, a eh, part, if I may, to Laat tell you about my work I do. Laat ik u even snel nog vertellen over het werk dat ik doe. After all, like a good Jew, I also came here to milk you. Immers als een goede jat kom ik hier ook om uw geld af te troggelen. To ask you for your help. <laughs> om, om, u om eh, hulp te vragen. I uh, years ago, few years ago, five years ago. Eh, een paar jaar geleden. Um, I heard in the media that it's still 85,000 Holocaust survivors in a poor level. Hoorde ik dat er in de media 40, For 85.000. 58.000, uh, 85.000 uh, uh, overlevenden van de Holocaust waren. I didn't believe because I said it's impossible. 2006 of 5 was it? Ik, eh, ik, geloofde niet, het was bijna onmogelijk, want het eh, was, iets van 2005. But something didn't give me peace in my heart. Maar iets gaf me geen vrede in mijn hart. I start research. Ik eh, begon onderzoek. And what I saw in my eyes tear me apart and I felt bleeding. Wat ik vond scheurde me uiteen en ik bloedde van binnen. I saw very lonely people. Ik zag erg eenzame mensen. That the life and the eyes completely left them long time ago. Waarin het leven al lang was uitgeblust, lang geleden. They lived in under terrible condition. Ze leefden in verschrikkelijke omstandigheden. And I was shocked. En ik was geschokt. I couldn't believe it. Ik kon het niet geloven. How come in Israel, in a holy land? kamp dat in Israël. Holocaust survivor. Uh, Holocaust overlevende. Still live like that. Nog steeds zo moeten leven. I was thinking to myself. Ik dacht toen. Daniel, what are you going to do about it? Daniel, wat ga je hier aan doen? You're going to scream about the injustice that's happening here? Ga, ga je schreeuwen en weeklagen over het onrecht wat er gebeurt? Maybe you will try to fight against the government? Misschien ga je gevecht beginnen tegen de overheid? No. Nee. I will do something about it. Ik ga er iets aan doen. That was my vision. Dat was mijn visie. But how? Maar hoe? Just to bring them home boxes of food. Uh, gewoon om ze thuis eten te geven. Or give them checks. Of ze checks te geven. Was not my vision. Dat was niet uh, mijn visie. I saw something else that these people need much more. Ik zag iets anders dat deze mensen veel meer nodig hadden. Come to one word. Om naar één wereld te komen. Can be love. or intention. Of intentie. To me it's the same. Voor mij is hetzelfde. Now I want you to understand. Ik wil dat u begrijpt. These 85, 95, almost 100 years old people that we helping. Deze eh, 95 tot 100 jaar oude mensen die wij proberen te helpen. Some of them never felt love in their own life. Sommige van hen hebben nooit liefde in hun hele leven gevoeld. Some of them felt second class all the life long. Uh, sommige van hen hebben de hele leven lang tweede rang. One of the lady that I spoke to een van de vrouwen waarmee ik gesproken heb. She said to me, Daniel, I'm waiting for one thing. Daniel, ik wacht maar op één ding. To die. Om te sterven. So I said to her, why don't you? Toen zei ik tegen haar, waarom She gaat het u nu gang? I'm afraid to do so. Ik ben bang om het zo te doen. So I'm just wait. Dus ik wacht gewoon. And wait. En wacht. And wait. En wacht. Think about it. Denk er daar eens over na. What's happen if you will be alone 24 hours a day? Wat gebeurt er met u als u 24 uur dag alleen bent? Niemand belt u? Nobody called, the fridge is empty. Niemand belt u, de koelkast is leeg. Nobody asks how you're doing. Niemand vraagt je hoe het met u gaat. Nobody gives you Hanukkah gift. Niemand geeft er u een Hanukkah Nobody. Niemand. For time to time some social worker will come to watch in to see if you're still breathing. Van tijd tot tijd komt er een sociale werker om naar binnen gluren om te kijken. See you next month, Adela. Tot de volgende maand, Adele. I was thinking to myself, what are you going to do about it, Daniel? Toen dacht ik bij mezelf, Daniel, wat ga je eraan doen? And then it came. En toen kwam het op. I said, I'm going to go to one of the pre-military academy school. Uh, ik ga naar een van de pre-militaire scholen. It's called Keshet Yehuda in the Golan Heights. Het heet Kesh... Ja, in de Golan-hoogvlakte. 120 young boys Studying there every year. 120 uh, eh, jonge jongens studeerden elk jaar. They are 17 years old. Ze zijn 17 jaar oud. Have one year before the army. Ze hebben één jaar voordat het, uh, ze het leger moeten. All Orthodox Jews. Allemaal orthodoxe Joden. Very good quality of young people. Zeer goede eh, jonge mensen. And I was thinking to myself, how can you get them out of studying all day and pray all day and do something about that situation? Hoe kan ik ze uit hun eh, school en hun bidden de hele dag doorhalen om iets aan de situatie te doen? This time, Deze keer. the academy had a problem with finance. Deze keer had de uh, academie problemen met de financiën. I came to the head rabbi over there. Ik eh, ging naar de hoofdrabbi die. And I said to him. En ik zei tegen hem. I will represent you. I will raise you money. Ik zal u vertegenwoordigen en ik zal u uh, geld uh, binnenbrengen. With one condition. Met één voorwaarde. I want your boys. Ik wil je jongens. Adopting Holocaust survivors. Ik wil dat je jongens uh, gaan zorgen voor Holocaust overlevenden. What do you mean adopt? Wat bedoelt u daarmee? said yes, I mean adopt. I want them to visit them every other week. ik wil dat ze langs gaan elke week. Part of the Torah studying will Deel come to action deel van de Torah-onderwijs komt tot tot leven. The kindness that the boys have in them. De liefde die de jongens in zichzelf hebben. Will do great heal to the Holocaust survivors and to themselves. Zal veel uh, invloed hebben op uh, de Holocaust-overlevenden. By bring this kindness out of them to other. Door die liefde uit zichzelf te halen en aan anderen te geven. They will fulfill the biggest commander God ever gave us. Zullen ze het grootste gebod vervullen dat God uh, ons ooit gegeven heeft. Love your fellow man. Uh, heb liefde voor je naaste. The way you love yourself. Op de manier zoals je zelf lief hebt. Rabbi said, fine Daniel, how do we do that? I said, de, de rabbi zei, prima, maar hoe you leave it to me Laat and you just keep teaching them the Bible in the synagogue. Laat dat maar aan mij over en jij doet waar jij goed in bent. Lees maar de Bijbel in de synagoge. He was very open and very cooperative. Hij was zeer open en zeer uh, meewerkend. We picked very hard cases. We hebben hele moeilijke gevallen uitgezocht. And for five years. En gedurende vijf jaar. We start with five, six Holocaust survivors. Uh, begonnen we met vijf, zes Holocaust overlevenden. Now we have 60, over 60 Holocaust survivors adopting. Nu hebben we uh, meer dan 60 Holocaust-overlevenden geadopteerd. The boys driving to the homes. De jongens rijden naar hun huis. Sit with them. Zitten met hen. Listen to them. Luisteren naar hen. If it's need to paint the house, paint the house. Als nodig is om het huis te schilderen, wordt het huis geschilderd. If the Holocaust survivors are cold, they will bring them heaters. Als de Holocaust-overlevenden het koud hebben, brengen ze verwarming. If the Holocaust survivor uh, eh, hot, they will give them air conditions. Als eh, de Holocaust-overlevenden te heet hebben, dan brengen ze airconditioners. If the Holocaust hungry, als ze honger hebben, they will never be anymore. Dan zullen ze dat nooit meer zijn. Till the last days. Tot de laatste. That's I promise to myself as much as I can. Dat uh, zeg ik tegen mezelf zoveel als ik kan. And we will never leave them again in the Jewish holidays alone. En we zullen ze nooit meer in de Joodse feestdagen alleen laten. We will make sure that every Jew, we zullen zeker van maken dat elke Jood, as much secular that he is, zo uh, seculier als hij is, will have a chance dat hij een kans heeft. To try and to test and to experience a Jewish holiday. Dat hij de kans heeft om te ervaren en te proeven wat een Joodse feestdag is. That's a great, beautiful project. Dat is een geweldig uh, goed project. And I hope you understand. I'm not saying because I'm run it. That's a great gift from the God. Ik hoop dat u begrijpt dat ik dit niet zeg omdat ik het uh, run, I maar omdat, ik, uh, omdat het komt van God. I cannot tell you how many miracles happening doing this project. Ik kan u niet beginnen te vertellen hoeveel wonderen er zijn gebeurd sinds dit project begonnen is. I share with you few with your permission, but it's not going to easy to hear. So please be patient. Ik zal u een, eh, een paar ervan delen, maar het zal niet makkelijk zijn om te horen, dus wees alsjeblieft geduldig. And the only reason I'm telling you exact detail. En de enige reden waarom ik u exact elk detail zal vertellen. I will try to bring you the experience here to Holland. It's not easy. Ik zal proberen de ervaring hier naar Holland eh, te brengen, maar het zal niet makkelijk zijn. I knock in the door of Adela Wexler, a Holocaust survivor from Ukraine. Ik, eh, bel, ik bel aan bij het huis van Adele. Five years ago vijf jaar geleden. Open the door. Ik opende de deur. Fat ugly lady sitting in the floor. Ik vond een uh, lelijke vrouw die zat op de vloer. With open legs and pee in the floor free. Met uh, open benen die gewoon op de vloer piste. The wall was complete peeling in stink. The house was stink. Uh, de, de behang bladerde af en het hele huis stonk. It was obvious that the lady didn't shower for at least a year and a half or two, at least. Het was duidelijk dat de vrouw meer dan anderhalf jaar niet gedoucht had. Her face was like dead. Haar gezicht was net dood. I started talking to her and she said, "What do you want?" Ik begon met haar te praten en zij vroeg mij, "Wat moet je?" I said, "I want to help you." Ik wil je helpen. I really want to help you. Ik wil je echt helpen. She said, "Come over here, closer." Zij kom hier. I came. I thought she will be very happy. You know what she did? Yes. Sorry. Sorry? Do you know what she did? We, weet je wat, u, wat zij deed? Right here in my face. She spit in my face. Ze spuugt recht Get in mijn gezicht. Ja, ja, ja. Promises, promises. Get, weg. Go, go. Get, get. Beloftes, beloftes. Ga weg, ga weg. I get up. Ik stond op. I didn't know what to do, so I just ik wist niet wat ik moest doen, dus ik eh, And then it af. came to me and I said, okay Adela, you gave me a great challenge. En toen kwam het uh, tot me, oké okay, Adela, je geeft In me een few years from now, you will be my best friend. In een paar jaar van nu Yo, yo, ge, ge, ge, ge, ge, ja, ja, ja, ga maar weg, ga maar weg. Now, nu, five years after, vijf jaar later, she doesn't want to be dead anymore. She's enjoyed every second and she called me her son. Wil, eh, nu vijf jaar later wil ze niet meer dood en geniet ze van elke seconde van haar leven. No wonder my mother she's jealous. Geen wonder dat mijn uh, Suddenly, is. all these old ladies calling us sons, all of us. Uh, <laughs> opeens beginnen al deze oude dametjes ons zonen te noemen. For first time Adela Wexler had faith in human being. Voor het eerst had Adela Wexler geloof in een menselijk wezen. I'm talking the right faith. Ik heb het over het goede geloof. It means she doesn't believe that every human being are under evilness. Ze gelooft niet meer dat elke persoon onder give, uh, eh, elk persoon slecht is. I give you another example. Ik geef u een ander voorbeeld. It was a Holocaust survivor named Nechama Goldstein. Het was een Holocaust survivor genaamd uh, Nagama Goldstein. I said was because she died last year. Ik zeg was, want ze is gestorven vorig jaar. One night I get phone call. Uh, op een avond kreeg ik een telefoontje. From her son. Van haar zoon. And he said, Daniel, come quickly. She's about to die and she wants to speak to you. Daniel, kom snel. Ze ligt op sterven en ze wil met je praten. I ran to the house and she make me sit next to her in, in her bed. Ik ben naar huis gerend en ze uh, eh, klopte op haar bed naast me. She said, listen to what I have to say. Luister naar wat ik te zeggen heb. Listen carefully. Luister voorzichtig, aandachtig. I am a very bitter woman. Ik ben een zeer bittere vrouw. My life was terrible. Mijn leven was verschrikkelijk. I was raped. I saw my family died out of hunger. Ik ben verkracht. Ik heb mijn familie zien sterven van honger. I was beaten to death almost. Ik ben bijna doodgeslagen. Even when I came to Israel, I was left alone and lived completely with nothing. En zelfs toen ik naar Israël kwam, werd ik alleen gelaten met helemaal niks. However, maar when I will die, wanneer ik sterf, quarter smile still will be in my face. Er zal nog steeds een glimlach op mijn lippen zijn. That will be because you guys. Dat zal zijn vanwege jullie. All my life I had nobody that cared for me. Mijn hele leven had ik niemand die om mij gaf. And the amount of love that you people gave me. En de hoeveelheid liefde die jullie mij gaven. I will take with me to the grave. Zal ik meenemen naar het graf. And when I will face God. En wanneer ik God zal zien. I will tell him. Zal ik hem zeggen. That thanks to that work. Dankzij dat werk. You can send the Messiah. Dat hij de Messias me kan sturen. That came from an old lady that she knew what she's speaking about. Dat kwam van een oude vrouw die wist waarover ze sprak. But I give you another example, this time from a young generation. Ik geef u nog een voorbeeld, maar nu van een jonge generatie. We had also in our school we having also guys from America. In onze school hebben we ook jongens van Amerika. Jewish boys that come from United States. Jonge jongens die van uh, Amerika komen. Joodse jongens die van Amerika komen. They come in with the plans to come in only for one year and then to return to the college in America. Ze komen met de plannen om maar even één jaar te studeren en dan een, een eh, school in Amerika. And only God knows how much we need new immigrant, the Jewish people, to return home. En alleen God weet hoeveel we Joodse immigranten nodig hebben om naar huis te komen. And I thought to myself. En ik dacht in mezelf. We have a great opportunity to keep him in Israel. These guys. We hebben een geweldige kans om deze jongens in, in Israël te houden. They will be involved with the Holocaust surviving project and they will stay in Israel. Ah, als zij uh, betrokken raken bij het Holocaust-project, zullen zij in Israël blijven. We had eight guys from America. We hebben acht jongens van Amerika gehad. All of them. Allemaal. Are in the IDF as we speak right now. Zitten nu in de IDF. And not only this. Maar niet alleen dit. The families from America came after them. Maar hun families kwamen hen achterna. And now next year we have another bunch of boys come from the US and from Europe as well. Maar volgend jaar hebben we nog een uh, lading jongens van Amerika en And Europa. they will adopt the Holocaust survivors. En zij zullen een Holocaust-overlevende adopteren. I tell you one story of one of the boy. Ik zal u uh, eh, een verhaal vertellen van een His name is Benji. En zijn naam is Benji. a, he was a very spoiled American boy. Hij very spoiled. Hij was een zeer verwende Amerikaanse jongen. At first he didn't know what we want from him. Yes, we zijn niet wat wij, wat wij van hem wilden. What, what, what do you mean give to the old ladies? I have better things to do in my life. Wat, wat bedoel je met aan die oude mensen geven? Ik heb dingen te doen. skip you the long story, will make it short. Ik zal het lange verhaal besparen. One day the boys had the night activity. Op een van de avonden hadden de jongens een avondactiviteit. Preparing themselves for the army. Uh, zichzelf voorbereiden op het leger. They came very late, four o'clock in the morning, they came back to the academy. Ze kwamen heel laat, uh, rond vier uur terug op de academie. Uh, six o'clock, two hours, they have to get up and go to the trip, the weekly week, to see the Holocaust survivors. En om zes uur moesten ze opstaan om uh, voor een wekelijkse trip naar de Holocaust-overlevenden. Rabbi Abraham knocked the door, open the door, get up guys, time to go. Rabbi Abraham maakte de deur open en zei, kom op jongens, opstaan, tijd om te gaan. En Ben says, no, no, no, I'm too tired, I'm staying here today. Ben, Benji zei, uh, nee, ik ben te moe, ik blijf hier vandaag. Abraham understood. Abraham said, sure, you had a long night, you can stay, Ben. We, we, we can do without you, no problem. He meant that. Oké, okay, oké, okay, blijf maar liggen, we kunnen zonder je. Hij Benjamin, uh, Abraham about to leave the room and go out. Abraham verliet de kamer en was uh, plan om eruit te gaan. Suddenly the pillow hitting his back. Opeens uh, sloeg de kussen in zijn rug. That was Ben pillow. Daar was ben spullen You really think I will let you take my old lady? Nobody touch her. It's mine. She's mine. Nobody will visit her and take my place. Nee, niemand neemt mijn oude vrouwtje van me af. Niemand komt aan mijn oude vrouwtje. Niemand neemt mijn plaats in. When Abraham told me that, I could not believe my ears. Toen Abraham dat mij vertelde, kon ik mijn oren niet geloven. I said to him, I want to talk to Ben. Ik wil met Ben praten. I said, Ben. Ben. What was that? that made you jump and said what you said. Ben, wat was het dat dat zo veroorzaakte dat jij opsprong en dat zei? He said, Daniel, I cannot even explain it by words. Daniel, ik kan het niet eens in woorden uitleggen. That lady that I used to call her ugly. Die vrouw die ik lelijk noemde. Means to me more than my old girlfriend. Betekent meer voor me dan mijn oude vriendin. She means to me more than the whole Torah that we study all day long. Ze dus betekent meer voor me dan de hele Torah die we de hele dag door bestuderen. I cannot explain it even to myself. Ik kan niet eens aan mezelf verklaren. Of course he cannot explain that. Natuurlijk kan hij dat niet verklaren. You know why? Weet je waarom? Because he's so close to the kingdom of God. Omdat hij zo dichtbij is bij het koninkrijk van And this is a very holy area in us. En dit is heel heilig Unexplainable. So beautiful and sweet. Het is zo mooi en zo kostbaar. That sometimes words cannot describe dat woorden het soms niet kunnen beschrijven. And then it was another example of young guy name is Yechiel. En, en toen was er een andere jongen genaamd uh, eh, Yechiel. He said to me one time when I drove them back to the Golan Heights after visit. Er was een eh, dag dat ik ze terugreed uh, vanaf de Golanhoogte uh, na bezoeken. All my life the rabbi is teaching us the scripture love your fellow man the way you love yourself. De hele, dag door, eh, de hele tijd door leren de rabbis ons, eh, heb je naast lief zoals jezelf. Only through the help of the Holocaust survivor I understood first time what does that mean. Alleen dankzij de hulp aan de Holocaust overlevende begrijp ik dat wat dat betekent voor de And eerste the last keer. things I want to tell you. Het laatste wat ik u wil vertellen. During the war in Gaza. Tijdens de oorlog in Gaza. One Friday before Shabbat. Eén vrijdag voor Shabbat. I got phone call. Kreeg ik een telefoontje. One of our soldiers that we sent to the army called me and said, Daniel, I have to tell you something. Een van de jongens die we naar het leger hebben gestuurd, vertelde me, Daniel, ik moet je iets vertellen. All the battle in Gaza, which is, was living hell. Iedere slag in Gaza dat een levende hel was. It was one thing kept me with such a high motivation. Er was maar één ding die me zo hoog gemotiveerd hield. That lady that I am adopting. Die dame die ik geadopteerd had. The Holocaust survivors taught me something, he said. De Holocaust-overlevenden hebben me iets geleerd. They gave me two things that taught me so much about life. Ze hebben me twee dingen gegeven die me zoveel hebben geleerd over het leven. I said, what is that? That Wat taught you. A. A. The Holocaust survivor teaching us the Jews never do the same mistake like we did. Uh, de Holocaust-overlevenden hebben me geleerd dat de Joden nooit dezelfde fout maken die wij deden. The only place you will feel safe, it's right here in Israel. De enige plaats waar je je ooit veilig zal voelen is hier in Israël. And the second thing, en tweede is, you got the best gift. It's God of Israel. Je hebt het beste geschenk en dat is de God van Israël. Don't ever drop it for gold and silver. Laat hem nooit vallen voor goud en zilver. And the message number two was, en bericht nummer twee was, the old lady taught us help help. Look behind you and go back a little bit from the crazy run that the young generation are at. Uh, eh, die oudere dames hebben ons eh, geholpen, om te leren helpen. I hope you understand what I mean. We all run, run, run, run we rennen allemaal, we rennen allemaal, we rennen allemaal. And suddenly, some old weak people with shaking hands. En opeens staan daar oude mensen met trillende handen. Saying to us with a very silent, weak voice. Die ons met een stille, zwakke stem zeggen. Stop. Look at us and help. Zeggen stop. Kijk naar ons en help. They remind us what a kindness means. Zij herinneren ons wat liefde betekent. That's the boys we are working with. Dat zijn de jongens waarmee we werken. And to do this holy work, en om dit heilige werk te doen, we have people that helping us. We hebben mensen die ons helpen. The government don't give us one shekel for that. De overheid geeft ons geen enkele shekel ervoor. We are helping by Christian, by Jews, by individual that helping us to support the Holocaust survivors. We eh, bestaan dankzij eh, individuen, eh, christenen, joden die ons ondersteunen. To support a Holocaust survivor, it costs 200 euro a month. Om een Holocaust About. Uh, onder, uh, overlevende te ondersteunen kost ongeveer 200 dollar per maand. It's for some people it's quite a lot of money. Voor sommige mensen is dat heel veel geld. And as I always say, between 0 and 200 it's many, many, many more possibilities too. En ik zeg altijd tegen mensen tussen 0 en 200 zijn ook nog heel veel mogelijkheden. We was very blessed to help so far 60 people. We zijn heel gezegend geweest om tot dusver 56 eh, mensen te kunnen helpen. We have too many more waiting in the list. We hebben twee meer mensen die wachten op de lijst. The time is running. De tijd uh, loopt. It's not tomorrow. Het is niet van morgen. I know we always like to wait for tomorrow. Tomorrow it's another day. We, ik weet dat we het allemaal fijn vinden om morgen iets te doen. The only problem is. Het enige probleem is. That when you leave this room. Dat wanneer je de, uh, deze ruimte verlaat. Tomorrow will bring the duties that we all in brengt morgen de uh, plichten en taken die we allemaal hebben. It's so easy to forget. Het is zo makkelijk om te vergeten. Therefore, I'm asking you tonight. Daarom vraag ik u om vanavond. If you attached by what we're doing, and soon we will see also a little bit of pictures. Als u uh, zich verbonden voelt met wat wij doen. Maybe as a group, maybe as an individual. Misschien als groep of Peak Holocaust survivor, and helping us to continue this work. Uh, zoek een Holocaust-overlevende uit en help ons. We have one Dutch guy that you probably all know. His name is Timik Koman. We hebben uh, één uh, Nederlander die u misschien kent. Timik is working with us in Israel. He's and his wife eh, Winnie. hij en zijn vrouw Winnie helpen ons. And he's the one that thanks to him I'm here tonight. En het is dankzij hem dat ik vanavond hier ben we have Lami from Meppel. We hebben Lami van Meppel. That she's our representative here in Holland. zij is onze vertegenwoordigster hier in Nederland. So we have enough people here that you can contact and help us to continue the work. Er zijn genoeg mensen hier in Nederland om uh, contact op te nemen om ons te ondersteunen. We have bank account here in Holland under Lechaim organization. We hebben een uh, bankrekening hier in Nederland onder de naam Lechaim. But all this it's only technical thing. Al, maar dit is allemaal technisch. It must be willing first to see what we're doing here. U moet eerst uh, bereid zijn om te zien wat we doen. I know it's many project. Ik weet dat er veel projecten zijn. All of them are important. Allemaal zijn ze belangrijk. Buy new bed to hospitals. Nieuwe bedden kopen voor ziekenhuizen. Helping war victims. Oorlogsslachtoffers te helpen. And young sick children. En jonge zieke kinderen. It's all important and respectfully. Het is allemaal uh, belangrijk. Here we do something very important too. Hier doen wij ook iets belangrijks. That also have a great value for the future of Israel. Dat ook een grote waarde zal hebben voor de toekomst van Think about it. We deliver better leadership to Israel. Denk erover na. We eh, bieden een le betere levenswijze voor Israël. I've been three times to Holland already. Ik ben nu eh, nou voor de derde keer in Nederland. And so far we have only few, two or two, or close to three, that adopting a Holocaust survivor. Uh, tot nu toe hebben we nog maar twee of drie uh, mensen die een holocaust overlevende geadopteerd hebben. I will hope that I leave tonight that place. Uh, ik hoop dat ik als ik vanavond vertrek. That, that, at least one more holocaust survivor will be adopted. Dat tenminste één meer holocaust overlevende geadopteerd zal worden. I will tell you how we use the money. Ik zal u vertellen hoe wij het geld gebruiken. The money go directly to the needs of the people. Het geld gaat direct naar de noden van de mensen. And this is mean. Dit betekent. The transportation to take the children every other week. De, het eh, vervoer om de kinderen naar de ouderen te brengen. The food that we buy them each time. Het fresh. Voedsel, het voedsel dat we ze elke keer vers kopen. Medications that we help them with. Uh, medicijnen waarmee we ze helpen. Jewish holidays that we're celebrating. Joodse feestdagen waarmee we ze helpen. Just now, Passover, we was able to celebrate for hundreds of people. Timik was in this beautiful evening. Eh, eh, met uh, eh, Pesach hebben we meer dan 100 mensen aan de tafel gekregen. 100 people our organization made sure that they will celebrate a beautiful meal and the Haggadah of Passover. Voor 100 mensen hebben we kunnen zorgen dat zij een geweldige Pesach hebben kunnen vieren. For some of these people, or most of them, it was the first time to celebrate Passover. Voor de uh, meeste mensen was het de eerste keer dat ze uh, Pesach vieren. Some of the Holocaust survivors we want to help with a model car that they can move because some of them have a difficult to move. So, sommige overlevenden willen we een uh, scootmobiel geven zodat ze kunnen vervoeren. Very very few percent of this money go to the administration. Een heel heel heel klein uh, gedeelte hiervan gaat naar de administratie. It doesn't go to no luxury. Het gaat niet naar luxe. doesn't go for salaries. gaat niet naar salarissen. Only cover my salary. I'm the only one that works for pay in this organization. Het gaat alleen naar mijn salaris. And even me, I make only 5 million dollar a year. That's all. <laughs> en ik verdien maar miljoen per jaar. So I uh, think that if you want to ask me some question, and uh, or maybe we'll see the picture first, and then you can ask me some question if it's okay. gaan de foto's bekijken. And I will give you some explanation. Thank you. Oh, first, that lady, she's from Hungary. Die dame is van Hongarije. And this is her daughter who is a boy out of marriage. En dat is een eh, dochter met een eh, zoon die geboren is buiten het huwelijk. Look how the house look like. Kijk nou hoe het huis eruit ziet. This is the inside. Dit is binnen. The baby have to breathe all that. De baby moet dat allemaal ademen. This is one of our painter. Dit is een van onze schilders. Another one, boys of course. Zijn jongens. Come in there. Die daar komen. And work. En daar werken. By the way, the guy on the left, it's Yechiel I told you about. Uh, die jongen aan de linkerkant is Yechiel, waar ik over vertelde. This is the inside. Dit is binnen. This is a lady that I told you about. Her name is Adela Wexler. You'll see her in a second. The one that spit on my face. Dit is de dame waarover ik u heb verteld. Die Does she look like she hates me now? Ziet dat eruit alsof ze me nou een hekel aan me heeft? She only get, she already get a new air conditioner now from us. Ze krijgt nu al een eh, nieuwe airconditioning van ons. This is Nechama Goldstein I told you about, the one that died. Dit is een Gamma Goldstein, geloof ik. Look what a house. This is a shallow room that she used to live. Kijk naar dat huis. Dit is, dit is de eh, douchecabine waar ze leefde. It's repeating themselves, the picture. Yeah. We have much more. Um, die andere map, Wim. Eh, die heb ik niet opstaan. If it doesn't work, it's okay to I think people understood the picture, but if it's working, it's worse to see. Eh, het is niet erg als die foto's er niet zijn, maar als het eh, werkt is het goed om te zien. And anyway, after you leave, you have eh, CDs here. Nou, als u vertrekt zijn er nog cd's. You can take home with you. It's a lot of pictures and it's 2 euro for one. Die u mee kunt nemen. Er staan een heleboel foto's op en er zijn maar 2 euro. That's very true. <laughs> Dat is erg waar. oh, right. This is Sukkot, which is we call, I think it's tabernacle. Yeah, this is uh, Sukkot, what we Lovet feest noemen. Only in the city of Katsarin in the Golan Heights. Alleen in de stad Katsarin in de Golan Hoogvlakte. We have 35, 40 Holocaust survivors from Russia, from Ukraine, that never celebrated before, and here it's the first time for them celebrating Sukkot. de plaats hebben we 75 holocaust-overlevenden die nog nooit uh, eh, feest hebben gevierd. En wiens eerste keer dit is om te vieren. This is me and Shlomo Greenberg. He's also Holocaust survivor. The Timik and me, we try to raise some money to help him with a motor card. Eh, dit is Shlomo, uh, die we geholpen hebben om een eh, scootmobiel te geven. He was in Dr. Mengele hands. Hij was in de handen van dokter Mengele. This is a memorial uh, Holocaust survivor last year that we celebrate with them. Dit is een uh, gedenkdag die we samen met de eh, overlevenden hebben gevierd. This is uh, um, two boys, one from England, one from the United States. And this lady, her name is Ruth, and she's from Germany. Er zijn twee jongens, eentje van Engeland, de andere van de Verenigde Staten. En dat is Ruth, Ruth en zij komt uit uh, Duitsland. Also she had a privilege to be under Mr. Mengele hands. Zij is ook onder de handen van meneer Mengele geweest. This is a blind man. His name is Chaim Sandrusi. Deze man is blind. Think about it. Sitting all day with darkness. Denk eraan, de hele dag zitten met alleen maar duisternis. When we first met him, he almost was died out of bad nutrition. Uh, toen wij hem uh, vonden was hij bijna gestorven aan ondervoeding. This boy, he just bringing him check for the electricity bill. Deze jongen brengt hem uh, net geld voor de elektriciteitsrekening. By the way, if you see nice white house over there, it's because we also painted there. Om, u ziet een wit huis omdat wij dat geschilderd hebben. This is a nice lady from Romania. Dit is een lieve vrouw vanuit And Romania. here you see we just bringing her the new things that she can walk in with hier hebben wij een nieuwe relator gegeven. Lydia. Lydia. And here is Chaim Ganon. He's also blind. Hier is Chaim, uh, hij is ook blind. And also he could not believe that when we came and adopted him and the two boys that you see. Hij komt ook niet geloven dat we hem kwamen adopteren en die twee jongens die u daar ziet. Also Americans. Ook Amerikanen. All of them now in the IDF. Allemaal zijn ze nou in de IDF. Try to see the face Probeer And tell me if you don't see love there. Uh, eh, kijk naar de gezichten en vertel me dat u daar geen liefde zit. This is the guy with a beard. It's Rabbi Shachar. De man met de baard is Rabbi Shachar. And he's the rabbi that run it, that run the. He go with the boys each time that they're going with. Dat is uh, de persoon die de uh, jongens elke keer overal heen rijdt. Over there on the right side, it's me. Aan de rechterkant ben ik. And the boys. En de jongens. Here they coming to give Passover gift this year. Hier zijn ze om paso, een uh, gift te geven. By the way, this boy on the left side next to Rabbi Shachar. De jongen aan de linkerkant naast de rabbi. Before he started to adopt Holocaust survivor. Voordat hij een uh, Holocaust overlevende adopteerde. He came from a place that he could absolutely end as a criminal kwam hij vanuit de plek waar hij uh, zeker geëindigd zou zijn als een crimineel. I came to the rabbi and I said, give me him to my hands. Ik uh, ging naar de rabbi en ik zei, geef hem aan mij. Helping the Holocaust survivor. Uh, een Holocaust overlevende te helpen. He will never think of being criminal again, promise you. Zal hij nooit meer denken om een crimineel te worden. He was Geloof healed. Me. He was healed. Hij was genezen. This is Adela and me. I sing for her, pray for her. Dus uh, Adel en ik, ik zing en bid voor That lady on the middle, she's the welfare director in that town. Uh, die dame in het midden is de welzijns. Since we start working, she start to really see what we're doing and she really, really proud to be part of us. Oké, okay, zij is een ambtenaar van sociale zaken. The lady on the left, eh, her name is Natalie and she's ah! from the ICJ oh, oh, oh, Jerusalem. I'm not that fast. I'm not as fast. <laughs> This is Natalie from the ICJ Jerusalem. Dit is Natalie van de Jerusalem. That lady, her name is Rachel Lubiner. Uh, zij heet Rachel Lubiner. Also blind lady. Ook blind. I don't know if you have a sensitive eyes. Ik weet niet of u gevoelige ogen I think you do. Ik geloof hem wel. That lady suffer in life the way you never can imagine. Die dame heeft in haar leven geleden zoals u nooit kan voorstellen. And such a strong character like that I never met in my life. En ik heb nog nooit een sterkere vrouw zoals haar ontmoet. She lost all her sister, brothers and parents in the Holocaust. Ze is haar broers, zussen en haar ouders verloren in de Holocaust. Well, to last them it's one thing, but when she have to see it, it's a different thing, isn't it? Uh, om ze te verliezen, dat is één ding, om, maar om te moeten zien, dat is een ander. The Nazi knew. De nazi's wisten. That one of the way that they will be able to maybe break the Jews dat een van de manieren was om de Joden te breken. It's to see how the great relative of them dead next to the eyes. Uh, door ze de doden te laten zien, uh, om ze te laten sterven recht voor de ogen van de familie. He was right. She could not see it anymore. Ze, eh, ze hadden gelijk. Ze kon niet meer verder zien. I believe that at least one of the reasons she became blind. Ik geloof dat dat een van de redenen is dat ze blind is geworden. It's because she didn't think it's really too much to see in this world omdat ze geloofde dat er te veel was om te zien in deze wereld. Now listen to that. Luister naar dat. Thanks to the boys and the love that they give her. En de liefde die ze geven. Suddenly she was able to see something. Was ze opeens in staat om iets te zien. She is improving. Ze verbetert. She have a reason to live again. Ze heeft reden om weer te leven. Look, now here she's standing and talking to the boys. Kijk, hier staat ze en praat ze met de jongens. This is again Chaim. Dit is eh, weer Chaim. Here I lighting a candle with Hanukkah with him. Hier steken we een kaarsje met Hanukkah op met, samen met hem. This is our profession painter. Dit is onze professionele schilder. And this is the boys. Dit zijn de jongens. This is Hanukkah gifts. Dit is een Hanukkah cadeautje. It's not really good for that, but it's still Het is niet goed voor je buik, very delicious. Maar, toch, het is echt lekker. This is Rabbi Shachar lighting the candle of Hanukkah to the boys, to the Holocaust survivor. Dit is uh, Rabbi Shachar die de kaars Who is one of the boys from England, from America? Met een van de jongens van Amerika. You know who is that already? U weet al wie dat is. She loved donuts. Ze houdt van donuts. This is Aliza Saado. She's 100 years old. Zij is 100 jaar oud. Again, miracle story. Alweer een uh, wonderlijk verhaal. She was almost finished. Ze was bijna op. And since we started visit her, she born new. En sinds we begonnen zijn haar te bezoeken, is ze weer tot leven gekomen. The man on the left side. De man aan de linkerkant. His name is Eddie. Zijn naam is Eddie. He's Jewish from South Africa. Hij is uh, Joods van Zuid-Afrika. And he just heard about what we're doing. En hij heeft net gehoord van wat wij doen. And he decided to volunteer too. It's incredible. He's doing wonderful hij, hij, hij heeft aangeboden om ook vrijwillig te helpen. I hope you understand that the smile it's not fake. Ik hoop dat u begrijpt dat die glimlach niet nep is. celebrating Hanukkah with Rachel. Okay, I think it's enough. Oké, ik denk dat het genoeg is. Thank you for listening to me for almost uh, one, two hours almost. Dank u dat u eh, gedurende twee uur naar mij geluisterd heeft al. Are you usually allow someone to keep you sitting like that? Eh, laat u oh, nog oh, dat wij uh, zo iemand laten staan. Oké, okay, uh, but it was a privilege for me to be here. Het was een eer voor mij om hier te zijn. And um, Lami, I think she will tell you a little bit more about how possible to help if you want. And uh, I want to really thank you for letting me be in here tonight. And um, God will bless you for be what you are. You're always welcome to come visit us in Israel. Uh, zij zal u verder uitleggen hoe het mogelijk is om ons te helpen. And, the rest, and I lost the rest of what you said because you said so much. <laughs> I think they understood anyway okay. Didn't you? You welcome to Israel. and I will be delighted to show you my country. U bent welkom in Israël en Is ik zal, het zal het eerst zijn om u mijn land te laten zien. Ja, bitte kom naar Israël, bitte. It's German, I know. <laughs> and um, uh, all the year around we have many groups from Norway, from Finland, from other that come to see what we're doing. Gedurende het hele jaar hebben we landen uh, hebben we uit alle eh, landen mensen die komen Oh. Om te kijken wat we doen. One more thing. Do you have any question for me about anything? Uh, nog één uh, ding. Anything. iets voor me? Mag over alles zijn. They're all eh, impressed. They're stunned. I, somebody told me that the Dutch people not shy. <laughs> Iemand heeft me verteld dat de Nederlanders niet verlegen zijn. No question? Geen vraag. Any question, please. I'm insist. Een vraag? Of wat voor vraag dan ook? Ik, ik dring aan. Please. Five years. Five years ago. Vijf jaar geleden is hij begonnen met werken. Any more question, please? Uh, how many people are at this moment uh, left from the Holocaust? In Israel, in general, I believe about we have 180,000 left. In Israël alleen hebben we ongeveer 185.000 ogen. Well, we we got to understand that Holocaust survivors, it's the first generation. Met Holocaust eh, overlevenden hebben we de eerste generatie. also the one that was children during that time. En ook de mensen die in die tijd kinderen waren. That they are 70 years old now, etc. Die zijn so they was very child in a camp when they was young. Dus- it's also Holocaust survivors. Die zijn ook Holocaust overlevenden. Can you reach them all? Because they're all spread throughout the country. That's a hard work. I don't think we can reach them all, no. Dat is moeilijk. Ik denk niet dat we ze allemaal kunnen bereiken. And we don't have to. And we can do whatever we can do. That's doen good enough. wat we kunnen doen. Any more question, please? About anything? No, no, no. Uh, we, we are not the only organization that helping Holocaust. We zijn niet de enige organisatie die Holocaust-overlevenden helpen. But maar many organizations helping Holocaust survivors. Me, me, de meeste organisaties die Holocaust-overlevenden helpen. With food. Met uh, voedsel. One time here, one time there. Uh, keer hier, ene keer daar. We are the only organization in the whole world. Wij zijn de enige organisatie in de hele wereld. That adopt Holocaust survivors. Die Holocaust-overlevenden adopteert. No other organization do it like that. No. Geen andere organisatie doet het op die manier. Any I think I was just saying that all the evening. I will repeat that shortly. Adopt means that it's not only for Saturday when everything is sweet, it's also for Monday morning when everything is back to normal. Uh, adopteren betekent niet alleen voor op de Sabbat, wanneer alles zoet en mooi is, maar ook voor op de maandagochtend, wanneer alles weer normaal is. To me, adopt is to adopt. They are my family now, for now and on. Voor mij is adopteren, adopteren. Ze Till the last day of the life. Altijd. Constantly. over and over again. Every week. Tot Every week, see them, visit them, be the family to them. Elke dag van de week, uh, of elke week, keer op keer tot het einde van hun leven, blijven we ze bezoeken. You understand? Begrijp je dat? As I said, we bring them food, we pay them electricity bill, we buy them air condition and heaters, we buy them, we, we get them the Jewish holidays. And if we can get them other needs like walking steps or other thing, we buy them. So we spend a lot of money also. Zoals ik heb uitgelegd, uh, is het niet alleen het sociale gedeelte, maar kopen we ook rollators, scootmobielen, eten, betalen we de rekeningen. We helpen ze op alle aspecten van het leven. Yes, and this is also help the boys come visiting them and bring each time good bags of food. Uh, dit is ook om de jongens te helpen om hen te bezoeken en een zakken vol met voedsel te brengen. For Passover we had a hall, huge hall. Uh, met de pa Hundred hadden people. Grote, met, hadden we een grote zaal. With met good meal. De goede maaltijd. And I didn't even start telling you about. En ik heb u nog niet eens verteld over. Our job helping people during the war. uh, eh, ons werk om mensen te helpen tijdens de oorlog. That we took them out from the bomb shelter. Dat we ze uit de schuilkelder hebben And put them in a guest house up north. Dat we ze in een gasthuis hebben gestopt in het noorden. And when it was Lebanon war, we did the opposite. We brought people from up north to south. En toen het in Lebanon de oorlog was, hebben we ze van eh, het uh, noorden naar het zuiden gebracht. It's many other thing we do van de dingen die we some doen. of them I can speak about. Sommige kunnen we toch and some of them I can't. En of sommige kunnen we niet hebben. The most important thing that concerns this evening it's the Holocaust survivors. Maar het belangrijkste gedeelte That's van the headline deze of avond the project. Is zijn de uh, uh, Holocaust overlevenden. Dat is het belangrijkste project. Any more? The coffee waiting for you, huh? <laughs> <laughs> okay, I hand the microphone to Lami. Thank you very much. Ja, ik kan er natuurlijk weinig aan toevoegen. Eh, ik, wil jou bedanken voor deze heftige vertaling. <laughs> Je hebt het goed gedaan hoor. Dat is... Ja. <laughs> Het is de eerste keer. Het was the first time he translate. It was his first time. Ja. Yeah. Ja, yeah, you did a good job. Ehm, ja, nou, ik hoef niks meer te zeggen natuurlijk. Het cd'tje, waar de, de rest van de foto's op staan. Ehm, ja, iets is er nog wel. Toen, toen, toen ik Daniel en wij Daniel voor het eerst hoorden, toen eh, dachten we, ja, dit, dit is het. Dit kwam binnen en we hebben de stichting Legaim opgestart. Dit was ons eerste foldertje. Ik weet niet of jullie Leni... Eh, uh, Stolze kennen, ja. Die heeft eh, deze prachtige folder eh, voor ons gemaakt. En is het allemaal rondgedeeld, Maria? Ja, nou, als het goed is, dan heeft u allemaal. Ook deze van het project. En verder hebben we dan nog de machtiging. Waar u, als u besluit om het project te ondersteunen, dan is de machtiging een mogelijkheid om, om uw deel daar eh, aan te doen. Zijn die ook rondgedeeld, de geen. Nee. Wil je dat nog even doen, Maria? Dan is iedereen vrij om, eh, om te doen wat, eh, wat hij daarmee wil. Ik heb hier nog een boekje van Leni Zomerdijk. We hadden het over de conferentie van Durban en de conferentie die nu in, in Genève is geweest over de dat sionisme racisme is. Israël is weer het doelwit. En ehm, hier staat ook in dat in 38 een, eh, een conferentie is geweest om, eh, eh, waar, Roosevelt op, op aandrong om de bedreigde Joden in Duitsland op te laten nemen in diverse landen. Dat is niet gebeurd en zodoende heeft Hitler de kans gehad om, eh, om het jodendom ja, grotendeels uit te roeien. Het boekje kost 2,50. Hier is nog een cd van 5. Het is allemaal natuurlijk om geld uh, te, de, voor, voor het project. De meest Nederlandse profetische liedjes. Ja, Nederlandstalig, een paar eh, Hebreeuws en Engels. Dit komt uit Roemenië, de synagoge, daar staan ook uh, synagogale liederen op. Er zijn er nog een paar van. Verder is dit een heel interessant boekje. De twee gezichten van de islam. Kost 1,50, 2,50, 5. Maar hier staat ook 5 op, maar dat is niet zo, die kost 2,50. Goed, ik mag u ook danken voor... Eh, de ontvangst en het geduld wat u hebt gehad.